En als daar leuke, leuke zangers, zangeressen bij zitten. Ik voeg ze graag toe bij ons eh, artiestenbestand. En voor hun zal ik evenveel moeite doen als voor de artiesten die ik al heb. Ja. Dus eh, ja, dat is een beetje de, mhm. insteek. Nou, dankjewel. Had je nog iets toe te voegen? Ja, het is heel leuk echt eh, voor de luisteraars ook om te kijken op onze website. Ja, www.onair-events.nl En daar zie je echt precies hetzelfde verhaal wat we hier nu hebben verteld. En dat stralen we ook gewoon uit op de website. Wie we hebben, wat we doen. En ja, het is gewoon echt de moeite waard om te kijken. Nou, dat gaan we zeker doen. <laughs> Want het is een hele mooie site. Ik heb er gezien, staan heel veel artiesten ook op. En precies ook alles wat jullie doen en eh, wat ze voor je kunnen regelen. je dankjewel voor dit interview. Alsjeblieft. En we, gaan, eh, we hopen nog veel van jullie te horen.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 De tekst was opgesteld door de leider van een beweging die een tolerante islam voorstaat. In de fatwa wordt Al-Qaeda een oud kwaad genoemd met een nieuwe naam. Met de fatwa, een juridisch religieus advies, moet de radicalisering van jonge moslims worden tegengegaan. Honderdduizend mensen demonstreren in Bangkok tegen de regering. Het zijn aanhangers van de Thaise oud-premier Thaksin, die in 2006 door het leger werd afgezet. De demonstranten eisen het vertrek van de huidige regering van premier Abhisit, die volgens hen illegaal aan de macht is gekomen. Er zijn zo'n 50.000 agenten op de been om de orde te handhaven. In tientallen kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam is een brief voorgelezen van bisschop Punt over het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De bisschop schrijft dat er iets grondig mis was met het klimaat in internaten, waardoor paters zich jarenlang konden vergrijpen aan kinderen. Ook vindt de bisschop dat nu alle aandacht moet uitgaan naar de slachtoffers. De Britse regering legt de laatste hand aan een plan om het Hogerhuis in zijn huidige vorm af te schaffen. Het Hogerhuis heeft nu 733 leden, uitsluitend uit de adel en hoge geestelijkheid. In plaats daarvan zou er een senaat moeten komen met 300 rechtstreeks gekozen leden. Volgens de krant The Sunday Telegraph rekent de Labour-regering op fel verzet van de conservatieve partij. In Groningen is een man van 66 om het leven gekomen bij een brand in zijn huis. Het vuur werd ontdekt door een medewerker van de thuiszorg. Die zag dat het huis vol rook stond. De brandweer vond de zwaargewonde bewoner die kort daarna overleed. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles. Willem II won met 3-1 van Sparta. Heerenveen versloeg in Arnhem Vitesse met 1-0. En op dit moment spelen Ajax en PSV in Amsterdam tegen elkaar. Het weer. Vanavond lichte regen. In de loop van de nacht wordt het droger.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 The sun. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Goedenavond ja, Joop. Goedenavond Daan. En een hele speciale hè? Ja, ja, ja, ja. Want ik zal de luisteraars even uitleggen. Komende donderdag is het exact 40 jaar geleden dat uh, een van de meest eh, bekende albums ooit is uitgebracht. En dat is uh, eh, Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash Jong. Onze hele avond gaat over dit dit album. Eh, we begonnen met eh, Carry On, een nummer van datzelfde album, eh, geschreven door Steven Stills. Maar er zijn, laat ik zo zeggen, tien nummers op dat album. Dat is niet genoeg om een uur te vullen. We hebben daardoor ook nog wat, wat andere nummers van andere albums van Crosby, Stills Nash of Crosby, Nancy Jong. Of Steven Stills en David Crosby. Maakt niet uit, welke combinatie dan ook. Hebben we voor u opgezocht. En we gaan lekker naar hele goede muziek luisteren. Volgende nummer is Helplessly Hoping. En dat is een nummer van het album Crosby, Stills Nash uit 1969. True spirit he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye.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 shall be streaming out when we ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be tweede nummer dat we voor u draaiden van eh, deze drie nummers. Dat was een nummer van ook weer van het Deja Vu album. En dat is uh, eh, Teacher Children, een nummer van Graham Nash. Uh, ontzettend mooi uiteraard. En daarna hadden wij voor u van het album So Far... Uh, Jennifer 1974. We hebben het vanavond over Crosby, Stills Nash. En Crosby, Stills, Nash en Jong. En David Crosby en Graham Nash noem maar uit, noem maar op. Geen probleem, want eh, ze hebben heel veel samen gedaan. Ook weer van apart van elkaar en weer andere combinaties. Verschrikkelijk mooie muziek en ze zijn met name door hun eh, karakteristieke eh, close harmony zang echt een vertegenwoordiging geworden van de Woodstock generatie. Daar hebben ze ook opgetreden en dat was het eerste keer dat Neil Young erbij was. Neil Young, de Canadese songwriter en gitarist-zanger. Die man heeft zoveel moois gemaakt. Dat is ongelooflijk. Het uh, volgende nummer dat wij voor u gaan draaien komt ook weer van het album Deja Vu. Dat donderdag nogmaals uh, eh, 30 jaar, of 40 eh, jaar geleden het uh, levenslicht heeft gezien. En dat nummer heet Almost Cut Me Hair. En dat is een nummer van Cray, David Crosby. my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. But I didn't, and I wonder why. my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. be because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to bar. And increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in and in. ouvir. smile at me, I will understand. Cause that is something everybody everywhere does in the same. your purple berries. keep us both alive. on my shoulder. Guess I'll set a course and go. Almost Cut my Hair van David Crosby. Luisterde u naar eh, Wooden Ships uit 1974 van het album eh, So Far. En daarna weer van het album waar we het vanavond eigenlijk allemaal over gaan hebben. En dat is het album Déjà Vu uit 1970. Eh, het nummer Helpless van, geschreven door Neil Young. Ehm, het volgende nummer wat wij voor u gaan doen, dan moeten we even gaan kijken weer op de lijst. Dat is ehm, Cowgirl in the Sand, een nummer uit 1971 hebben we gekozen. En het is een nummer dat eh, live is opgenomen. Het staat natuurlijk ook op een andere, paar andere albums, maar we hebben de live versie gekozen uit uh, Fourway Street, Cowgirl in the Sand. is this place at your command? Can I stay? No. not. with the girl next door. People's money piled on the floor. Accusations that you tried to deny. Revelation and rumor. Ik heb gezondigd dan. Ik beken het eerlijk, ik oh heb ja, gezondigd. Het ja. Het, nummer, het laatste nummer wat u hoorde was namelijk een nummer van... Eh, ook, en eh, natuurlijk, uiteraard, daar hebben we het hele avond over. Crosby, Stills, en Jong. Maar het is opgenomen in een... Eh, ik schaam me ervoor, 1988. Maar ik vind het zo ontzettend goed nummer. maar meneer Van Nes, toen was ik zeven. Ja, maar ik, ik was toen al volledig bij mijn volle verstand. Jij nog niet. <laughs> maar dit is eh, van het album eh, American Dream. En eh, het nummer is geschreven door Neil Young. En ik vind het zo ontzettend goed. Ik, wilde u het echt niet onthouden. Dus daarom hebben we het ook gedraaid. En daarvoor hadden wij natuurlijk weer een nummer van die beroemde, dat beroemde album Deja Vu. Het was een nummer, nummer geschreven door Johnny Mitchell. En het was het nummer Woodstock. Een nummer dat eh, in de voorfilm, uh, voorgebeuren van de film van eh, Woodstock diverse keren te horen is geweest. Mhm. En dan gaan we nu naar het, het, het nummer dat eigenlijk de, de, de, de, het album heeft vernoemd, naar, naar is vernoemd. Déjà Vu, een nummer geschreven door Crazy, David Crosby. Komt dus van het album waar we het hele avond over hebben, Déjà Vu. the ground. I need a peace. ja, nou soms word je... Er zit hier een... een, een het is ongelooflijk, maar de medewerkers eh, van, eh, van onze eh, radio hebben echt een gigantische... ja, wat is het? Virus gedownload. En die komt steeds naar voren. En daar baal je een heleboel van. Goed, u heeft geluisterd naar een avondje eh, Crosby, Stills en Nash. En, het, eh, eh, en dan eigenlijk in het kader van het 40-jarig bestaan van de... Afblijven, ik ben het. van het album Déjà Vu, 40 jaar geleden gemaakt. Ehm, we gaan eruit. We hebben nog één heel mooi nummer. Althans in mijn ogen. Het nummer heet uh, eh, 24. Het is een nummer geschreven door Steven Stills en het staat eh, op de, het album waar we vanavond over hadden, Deja Vu. Daan laat hem horen. Tot de volgende keer. Ja, inderdaad. Twee weken. a neighbor's yard. Take the money and run like a ghost out in the night. Take the money and run, cause you found out that it wasn't hard to take the money and run because you were out of sight. You cannot tell. sun is sinking down.